Citydijkers met het NOS Journaal. Tweede Kamerleden eisen uitleg over het externe onderzoek... naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van voormalig Kamervoorzitter Ariep. In een brief eisen ze dat de huidige Kamervoorzitter Bergkamp... en het dagelijks bestuur van de Kamer... voor maandagmiddag opheldering geven over hun aanpak. Woensdag lekte uit dat het dagelijks bestuur een onafhankelijk, onafhankelijk onderzoek wil... naar het handelen van Ariep omdat ze in anonieme brieven beschuldigd werd van machtsmisbruik toen ze Kamervoorzitter was. Ariep zelf reageerde daar woedend op. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali heeft de gestelde doelen maar beperkt bereikt. Dat blijkt uit een intern onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2014 en 2019 deden ongeveer 6000 Nederlandse militairen mee aan de missie, met onder meer helikopters. De Nederlanders moesten inlichtingen verzamelen en analyseren... en de ogen en oren zijn van de VN-missie, zei het kabinet destijds. Volgens het onderzoek was de inzet hoogwaardig en vernieuwend voor de VN... maar de Nederlandse bijdrage heeft maar een beperkte invloed... op de besluitvorming van de missie gehad. De militaire leider van Burkina Faso is afgezet. De regering is ontbonden en de grondwet is ook opgeschort. Ook zijn de grenzen van het West-Afrikaanse land gesloten... De nieuwe leider zei dat, het, dat een groep officieren had besloten om de militair leider af te zetten... omdat hij te weinig deed aan geweld van radicaal-islamitische groeperingen. Het is de tweede staatsgreep dit jaar in Burkina Faso. In de haven van Rotterdam is dinsdag een chauffeur uit Breda gepakt... met 1350 kilo cocaïne in zijn vrachtwagen. De chauffeur reed de kook met een straatwaarde van 100 miljoen euro naar een loods... Daar werd hij gearresteerd en ook een man uit Rotterdam die in de loods aanwezig was.